Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Japan heeft de orkaan Faxai minder schade veroorzaakt dan werd gevreesd. Dat kwam doordat Faxai niet vol over Tokio is heen geraast, maar over het gebied net daarboven. Toch was er wel veel overlast, met name doordat het openbaar vervoer grotendeels was stilgelegd en er ook vluchten waren geannuleerd. Faxai trekt nu weer van Japan de oceaan op. Het Koningshuis krijgt al tientallen jaren onterecht een vergoeding voor het beheer van de inventaris van een aantal paleizen. Volgens NRC Handelsblad is het Rijk verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud, maar krijgt Willem-Alexander er toch geld voor. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de koning inderdaad geld krijgt, maar dat dat wordt gebruikt voor dagelijks onderhoud, zoals kleine reparaties. Bij een busongeluk in het oosten van Marokko zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. 27 inzittenden van de bus zijn gered. De bus reed over een brug in de buurt van de stad Erachidia... en werd daar verrast door plotseling opkomend water. In Marokko is al de hele zomer sprake van zware regenval. Iran zegt dat de olietanker die weken aan de ketting lag bij Gibraltar... alsnog zijn lading heeft gelost, ergens aan de Middellandse zeekust. Op satellietbeelden die afgelopen vrijdag zijn gemaakt... lijkt het erop dat de tanker voor de Syrische kust ligt. En dat zou betekenen dat Iran heeft gelogen toen het beloofde... de tanker niet in Syrië te lossen. Tennisser Rafael Nadal heeft de US Open gewonnen. In New York was hij de Rus met VDF in vijf sets de baas. Nadal leidde al met 2-0 in sets, maar met VDF klokte zich terug en sleepte er een vijfde set uit. Daarin was Nadal met 6-4 te sterk. Het is voor de Spanjaard zijn negentiende titel op een Grand Slam toernooi. Alleen de Zwitser Roger Federer heeft er nog eentje meer gewonnen. Het weer. Overdag schijnt van tijd tot tijd de zon, maar er zijn ook wolkenvelden.